uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot boven de 300. Premier Henry zegt dat ziekenhuizen worden overspoeld... en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Haiti wacht met het vragen om hulp van de internationale gemeenschap... totdat de omvang van de schade duidelijk is. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen. Maar er wordt wel rekening mee gehouden dat het dodental nog flink kan oplopen. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht... lijkt een gerichte aanslag te zijn die verband houdt met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een persoon die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand... zou het eigenlijk het doelwit zijn geweest van de vergisontvoering vorige week in Krukius. Deze man heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. In Afghanistan lijken de Taliban weer een belangrijke stad te hebben veroverd. Het gaat om Mazar-i-Sharif, de enige stad in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was. Volgens het hoofd van de Provinciale Raad is er nauwelijks gevochten... en hebben de regeringstroepen hun wapens achtergelaten. Ze zouden naar Oezbekistan zijn gevlucht. De Taliban komen ook steeds dichter bij Kabul. Er wordt gevochten om de stad op 50 kilometer van de hoofdstad. Premier Rutte heeft afgelopen dag weer overleg gehad over de situatie in Afghanistan. Volgens hem wordt alles in werking gesteld om de veiligheid van ambassademedewerkers en tolken te waarborgen. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Komende dag iets warmer dan afgelopen dag.